Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van het ongeluk... Reddingswerkers maken zich op om de toeristenboot te bergen. Die sloeg afgelopen donderdag op zee om tijdens een storm. Aan boord waren 93 Chinese toeristen en 15 Thaise bemanningsleden. Duikers doorzoeken nog altijd het schip dat op enkele tientallen meters diepte ligt. De kapitein is aangeklaagd vanwege nalatigheid. Door hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië... zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen... en is één persoon om het leven gekomen. Het vuur verspreidt zich snel door de hoge temperaturen en de harde wind. In twee regio's is de noodtoestand uitgeroepen. In totaal zijn in het westen van de Verenigde Staten... bijna 40 bosbranden uitgebroken. Tot nu toe is in de regio zo'n 1,17 miljoen hectare afgebrand. Dat is nu al meer dan het jaargemiddelde van de afgelopen 10 jaar. De premier van Haiti heeft de aangekondigde prijsverhoging op brandstof teruggedraaid naar nieuwe hevige rellen. Daarbij zijn volgens onbevestigde berichten zeven mensen gedood. Eerder deze week besloot de regering om de subsidies op brandstof af te bouwen... waardoor benzine, diesel en kerosine tot 50% duurder worden. De maatregel is volgens de regering nodig om de begroting op orde te krijgen. Het land sprak het afbouwen van de subsidies in februari af... met het Internationaal Monetair Fonds in ruil voor financiële hulp. In de Afghaanse provincie Uruzgan is een Amerikaanse militair gedood door een Afghaanse militair. Bij deze zogenoemde insider-attack raakten ook twee andere Amerikaanse militairen gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. De aanvaller opereerde alleen, maar de Taliban zeggen zijn actie te waarderen. Of de dader nog leeft is niet bekend. Het is de derde Amerikaan die dit jaar sneuvelt in Afghanistan. Het weer, de minima liggen rond de 13 graden. Overdag schijnt de zon volop en wordt het 22 tot 27 graden.